september 2010. De eerste zie je het van de maand. Eh, alle alarmtoeters gingen weer af, hè? Ja, ja, ja. Het ging er eh, hard aan toe meteen. Dacht het wel. Wat had je een eh, fijne set, jongen. Ja, dank je. Oh, jij ook. Het is erg... Ja, deze week weinig nieuwe nummers, vond ik zelf. Maar jij verraste me toch weer... met onder andere de nieuwe Swedish House Mafia. Volgende week ben je dan helemaal het eerste uur moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar jij gaat sowieso de partyguide doen. Sowieso de partyguide. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En ik zeg volgende week vrijdag 9 uur zijn we weer stip bij je. En ik bedank JK voor zijn eh, gezelligheid. Oké, nou hey.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 In Den Haag is wisselend gereageerd op het plan van VVD-leider Rutte... om zelf een regeerakkoord te schrijven. Hij deed dat voorstel na het mislukken van de formatie van een rechtskabinet. Rutte wil in zijn eentje een conceptakkoord schrijven... waarna de andere partijen kunnen zeggen of ze daarover verder willen praten of niet. CDA-fractieleider Verhagen noemt het een moedig voorstel... dat hij serieus zal overwegen. PvdA-leider Cohen reageerde voorzichtig positief en zei dat hij ook wel samen met Rutte zo'n conceptregeerakkoord wil schrijven. D66-leider Pechtold noemt het idee prematuur. Hij vindt dat eerst iemand moet bekijken wat nu een werkbare oplossing is. Ook de ChristenUnie zit niets in het voorstel van Rutte. D66 en GroenLinks hebben opnieuw hun voorkeur voor Paars Plus uitgesproken. De SP vindt dat het nu tijd is voor onderhandelingen over een coalitie zonder de VVD. Het zuidereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Vooral in en rond Christchurch, een stad met 400.000 inwoners, is veel schade aangericht aan gebouwen, bruggen en wegen. Ook is de elektriciteit in de stad uitgevallen. De beving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter gebeurde rond half vijf in de ochtend. Veel mensen schrokken wakker en renden in paniek naar buiten. Het aantal slachtoffers lijkt mee te vallen. Er zijn nog geen berichten over doden. Nederland heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK gewonnen. In Serraval won Oranje met 5-0 van San Marino. Tijdens de reguliere speeltijd scoorde Kuit één keer en Huntelaar drie keer. In de blessuretijd scoorde Ruud van Nistelrooy de 5-0. Het was zijn eerste wedstrijd voor Oranje sinds het EK van 2008. Guus Hiddink won de afgelopen avond met Turkije met 3-0 van Kazachstan. Het Rusland van Dick Advocaat versloeg Andorra met 2-0. EK van 2012 wordt gehouden in Polen en Oekraïne. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 7 en 12 graden. Overdag geregeld zon, smiddags in het zuiden en westen ook wat bewolking.